Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijweg A4 doortrekken van Delft naar Schiedam. De Raad van State heeft het bezwaar tegen de aanleg van de snelweg van tafel geveegd. Milieuorganisaties en bewoners van het gebied maakten vorig jaar bezwaar tegen het kabinetsbesluit om de A4 te verlengen. Ze vreesden geluidsoverlast, luchtvervuiling en zeiden dat de snelweg ten koste gaat van het natuurgebied Midden-Delfland. Met het besluit van de Raad van State lijkt er een einde te komen aan een halve eeuw getouwtrek om de verlenging van de A4. De boetes voor overtreding van het rookverbod in de horeca worden verdubbeld. Volgens minister Schippers zijn de boetes nu te laag om indruk te maken. De eerste boete gaat omhoog van 300 naar 600 euro. Bij herhaling kan dat 4500 euro worden. Vorige week bleek dat in 42% van de cafés en discotheken wordt gerookt, terwijl dat niet mag. In kleine cafés zonder personeel mag sinds eind vorig jaar wel weer worden gerookt. Kunsthogescholen gaan minder studenten aannemen. Dat staat in een meerjarenplan waarmee de HBO-raad wil voorkomen dat er te veel kunstenaars worden opgeleid. De hogescholen willen 25% minder beeldende kunststudenten aannemen en 10% minder studenten klassieke muziek en jazz. Het geld dat wordt bespaard willen de scholen vooral besteden aan extra begeleiding van talenten in de kunst. Voor deze groep is volgens de HBO-raad een speciaal beurzenstelsel nodig. De Nederlandse bevolking is de afgelopen 10 jaar met 700.000 mensen gegroeid. Er zijn nu 16,6 miljoen Nederlanders, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei van 4,5% ligt hoger dan gemiddeld in de Europese Unie en is vooral te danken aan natuurlijke aanwas. Migratie speelde een relatief kleine rol. In 10 jaar tijd kwam er 22% aan migranten bij, terwijl het gemiddelde in de EU op ruim 80% lag. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E er staan files op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Gorkum 8 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 MTV, the comedy madman, mansion, AKA man, into the division. Some hard stones, the hell with Shannon, the cannon. We shoot it fat, no Armageddon. I'm nifty, a man's part 350. I'm nimble, I'm nimble to my hands, van zon, zee, Zandvoort en Zomerhits.